Ik vouw papier, kom niet zeggen dat jij meer fout. Ik doe niet alles goed, maar ik weet zeker jij doet meer fout. Met Jack op het trek en jij weet het, ik ga weer gauw. Met mijn stappenvriend die snap jij niet, dus ik leer jou Ik ben met boef, je bitch wil plakken man Links, rechts, doe je ding, laat het zakken dan Je bent niet serieus, je bent grappig man Dit is Alkmaar en dit is Amsterdam Je zusje is mijn fan, vraag je moeder Mijn jongens dikke M voor die dames Zet de poeder 30k voor de fit, maar gedaag maar ze sloeber Een jongen is geblest, dat ik vaak nog gaan voegen ik ga slapen met een douche, werd wakker met een ton En vaak denk ik aan vroeger, ik weet dat Ik denk aan mijn kanten, wijk de wijk. gaat het met je? Het is een lange tijd, nu doe ik shows in Su en land op Zanderij. Ik was nooit interessant, nu belangrijk. Vlug gemist, dat werd een lange reis. Doe voor mij patat, maar nee voor lange reis. Geen lange rij, maar de gastenlijst. 55 is mijn vaste prijs en ik kom in je club en ze betasten mij, baby. Je moet niet aan me zitten, kom naar mijn krip, we kunnen lachen liggen. Ik was vroeger boos, maar kon aardig spitten. Miss Koevoet, hij zit jaren binnen, nu wil ze zitten aan mijn lijf, maar ben niet gespierd. Mijn lijf was geen vlees, niet gezien. wakker met een ton En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom Ik ging slapen met een douche, zo werd wakker met een ton Ik denk aan mijn kanten, terwijl ik langs rij. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Alle mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Alle mannen doen splash. Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton. En vaak denk ik aan vroeger, ik weet waar het begon. Nu denk ik aan miljoenen, nee vraag me niet waarom. Ik ging slapen met een doezoe, werd wakker met een ton. Ik denk aan mijn kantenwijk Terwijl ik langs de rij Hier wordt je angst bereid Dus maak geen kans bij mij Ik denk aan mijn kantenwijk Terwijl ik langs de rij Hier wordt je angst bereid Dus maak geen kans bij mij Ik denk aan mijn kantenwijk Ik denk aan mijn kantenwijk Ik denk aan mijn kantenwijk Ik denk aan mijn kantenwijk